wendt het roer, we komen thuis te waren. Rijk was de buit, maar bang en zwaar de nacht. Land in zicht en onze ogen staren naar de kust die lokkend op ons wacht. Als de klok van Arnhemuiden. Welkom thuis voor ons alleiden Wordt de vreugde soms vermengd met droevenis. Als een schip op zee gebleven is. Rijke zee waarvan de vissers dromen want jij geeft brood aan man en vrouw en kind. Vrede zee, jij hebt zoveel genomen. In jouw schoot rust menig trouwe vriend. Als de klok van Arnhemuiden welkom thuis voor ons luiden. Wordt de vruchten soms vermengd met droevenis, als een schip op zee gebleven is. soms vermengd met roeven